Levi van Eck met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben met elkaar gebeld. Het gesprek duurde bijna anderhalf uur. De twee leiders hebben afgesproken dat ze elkaar binnenkort willen ontmoeten. Trump zegt dat hij onmiddellijk wil beginnen met onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Hij wil de Oekraïense president Zelensky nu zo snel mogelijk bellen om hem te informeren over zijn gesprek met Poetin. Richard K., de verdachte van de dubbele moord in Wijteveen, had stoornissen... maar dat is geen verklaring voor zijn daden. Dat zeggen deskundigen die K. hebben onderzocht in het Pieterbaancentrum. Centrum. Ze kunnen niet verklaren waarom K. op 16 januari vorig jaar overging tot het doden van een echtpaar. Hij had met hen een hoogoplopend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis. Volgens de deskundigen was K. destijds in staat om zichzelf af te remmen. Ze adviseren dan ook om hem geen tbs-maatregel op te leggen. Tijdens de NAVO-top in juni in Den Haag zijn er genoeg agenten beschikbaar voor de rest van het land. Dat zegt Nationaal Commandant Willem Wolders. Burgemeesters waren bezorgd dat de politie-inzet bij de top ten koste zou gaan van het andere politiewerk. Duizenden agenten worden dan ingezet voor de beveiliging. Maar volgens Wolders staan in het hele land reserveteams klaar. Wel zijn er dan te weinig agenten voor beschikbaar voor evenementen. Het Boekenweekgeschenk voor dit jaar is geschreven door Gerwin van der Werf uit Leiden. Hij schreef het verhaal De Krater, dat werd gekozen uit 149 inzendingen. Normaal vraagt de organisatie een auteur om een geschenk te schrijven... maar vanwege het 90-jarig jubileum van de Boekenweek... kon iedereen deze keer een verhaal insturen. Het weer vanavond en vannacht kan in het noorden, midden en oosten wat sneeuw vallen. De temperatuur daalt naar rond het vriespunt... Morgen in het oosten en zuiden kans op winterse neerslag.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 saw the day rise I saw the sun climb up him ocean. Jesus really blows my mind. She's good. so late, late, late What's wrong? I said I can't stay Do I have to give a reason? It's just me, me, me It's what I want don't break my phone break your heart so you don't break mine.